Waterwalgemoed met het NOS Journaal. Het personeel van Air France gaat toch niet staken. De vakbonden schorten de acties op... in afwachting van een nieuwe bestuursvoorzitter bij Air France KLM. De huidige interimvoorzitter liet vorige week al weten... dat ze niet van plan is met de bonden over de salarissen te onderhandelen. Ze mag naar eigen zeggen als interimbestuurder geen CAO-gesprekken voeren. De bonden eisen 6% loonsverhoging voor het personeel van Air France. Het kabinet trekt tot 2030 350 miljoen euro uit om de treinstations Amsterdam Centraal en Zuid uit te breiden. Amsterdam CS is met zo'n 200.000 reizigers per dag een van de drukste stations van het land. Om de verdere passagiersgroei op te vangen moeten het aantal treinen toenemen van 34 naar 57 per uur. Amsterdam-Zuid wordt verbouwd om meer internationale aansluitingen mogelijk te maken. Dat sluit volgens het kabinet goed aan bij de internationale bedrijven op de Amsterdamse Zuidas. In de zogenoemde metaal-electrosector wordt woensdag opnieuw gestaakt. Werknemers van onder meer ASML, Fokker en VDL leggen het werk 24 uur neer. Ze eisen een nieuwe CAO met onder meer 3,5% loonsverhoging per jaar... meer werkzekerheid en meer zeggenschap. De CAO geldt voor zo'n 150.000 werknemers. Vorige week staakten werknemers van DAF en Fokker ook al een etmaal. Een steek van de Franse keizer Napoleon heeft op een veiling in Lyon 280.000 euro opgeleverd. Zeven keer zoveel als kenners hadden verwacht. Napoleon droeg de steek op de dag dat hij ten onder ging in de slag bij Waterloo in 1815. Later vond een Nederlandse officier de hoed van bijna een halve meter... die in 1897 werd gepresenteerd op de internationale tentoonstelling in Brussel.